Een rechter in Washington bepaalde dat het bewijs tegen hen onrechtmatig is vergaard. De verdachte was door rechercheurs beloofd dat hun verklaringen alleen gebruikt zouden worden voor het onderzoek naar de schietpartij en dat ze geen rol zouden spelen in de strafzaak. Justitie had dus aanvullend bewijs moeten vergaren, maar is daar volgens de rechter niet in geslaagd. De schietpartij op een plein in Bagdad veroorzaakte wereldwijd verontwaardiging... omdat de 17 slachtoffers ongewapende burgers waren. Blackwater verzorgde in de tijd de beveiliging van Amerikaanse diplomaten in Irak. Na de schietpartij werd de leiding vervangen en kreeg het bedrijf een andere naam. Het is ook niet meer werkzaam in Irak. Ruim 40.000 mensen zijn naar het Museumplein in Amsterdam gekomen om Oud en Nieuw te vieren. Daarmee is het plein zo goed als vol. Het is voor het eerst dat het feest op het Museumplein wordt gehouden. Daar worden optredens verzorgd door onder andere sopraan Barbara Hannigan, de finalisten van de televisietalentenjacht Popstars en Marco Borsato... In Rotterdam zijn minder mensen afgekomen op het feest bij de Erasmusbrug dan gedacht. Gerekend was op zo'n 20.000 mensen, maar dat aantal is niet gehaald. Vanaf het varende podium op de Maas heeft burgemeester Abu Talib zijn stadgenoten het beste voor 2010 gewenst. Litouwen heeft zijn enige kerncentrale buiten gebruik gesteld. Dat verliep zonder problemen, al dus de directeur. Litouwen beloofde in 2004 om de centrale te sluiten in ruil voor toetreding tot de Europese Unie. Brussel vindt de 26 jaar oude centrale niet veilig, omdat die van hetzelfde type is als de kerncentrale bij Tsjernobyl die in 1986 ontplofte. Voor Litouwen betekent de sluiting dat het een goedkope bron van energie kwijt is en nu veel afhankelijker wordt van bijvoorbeeld gas uit Rusland. De kerncentrale leverde bijna driekwart van de Litouwse energiebehoeften. Dan het weer, hier en daar wat sneeuw en minima net onder het vriespunt.